Robert Baltus met het NOS Journaal. D66 wil dat het voor het Openbaar Ministerie makkelijker wordt... om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel, waarmee nu onder meer criminele motorbenders worden verboden... moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Het kabinet werkt al aan een aparte wet op politieke partijen... waarin ook een eventueel verbod geregeld moet worden. Maar volgens D66-fractievoorzitter Paternotte gaat dat te lang duren. Omdat we zien dat de radicalisering bij sommige partijen in Nederland hard gaat. Hij doelt op Forum voor Democratie. Of die partij verboden moet worden, laat Paternotte aan het OM. De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil opnieuw president worden. Hij sprak honderden aanhangers toe in de balzaal van zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida. Om Amerika weer groot te maken kondig ik aan dat ik me verkiesbaar stel voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Hij is daarmee de eerste republikein die zich kandidaat stelt voor de presidentsverkiezingen in 2024. De raket die gisteren explodeerde in een Pools dorpje aan de Oekraïnse grens... is mogelijk niet vanuit Rusland afgevuurd. Dat heeft de Amerikaanse president Biden gezegd... na overleg met de landen van de G7, Nederland en Spanje. De raket die aan twee mensen het leven kostte was wel in Rusland gemaakt... zei de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. De Poolse president Duda denkt dat de raketaanval een eenmalig incident was... zo meldt persbureau Reuters. De NAVO houdt vandaag een ingelast beraad over de aanval. Rusland ontkent betrokkenheid. Opnieuw is het aftellen begonnen voor de lancering van de Artemis 1. De lancering van de raket van de NASA werd al drie keer eerder afgeblazen... vanwege technische problemen zoals brandstoflekkages en tropische stormen. De testlancering staat gepland tussen 7 en 9 uur vanochtend. Het raketprogramma moet er uiteindelijk weer toe leiden dat er weer mensen op de maan gaan lopen. Het weer, de regen trekt via het noordoosten het land uit. Daarna is er zon, overdag wolkenvelden en misschien een enkele bui. Het wordt 12 tot 13 graden. In de avond en komende nacht volgt opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Files in de regio nog op de A4. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Nieuw-Vennep. Een kapotte auto zorgt dat de twee eens zijn afgesloten. 10 minuten oponthoud.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 girl I'll have whatever you have Come on, let's give it a whirl See, I've been watching you I like the way you move So go ahead, girl, just do it so quick to don't walk away. Come on, dance with me.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 om een politieke partij te verbieden als die de rechtsstaat ernstig ontwricht. Het wetsartikel, waarmee nu bijvoorbeeld criminele motorbendes worden verboden... moet ook gaan gelden voor politieke partijen. De Amerikaanse oud-president Donald Trump wil opnieuw president worden. Hij sprak honderden aanhangers toe in de balzaal van zijn landgoed in Florida. Om Amerika weer groot te maken kondig ik aan dat ik me verkiesbaar stel voor het presidentschap van de Verenigde Staten. De raket die gisteren explodeerde in een Pools dorpje aan de Oekraïense grens... is mogelijk niet vanuit Rusland afgevuurd, dat zegt de Amerikaanse president Biden. De raket die aan twee mensen het leven kostte was wel in Rusland gemaakt, zei een Poolse minister. Het weer. De regen trekt het land uit en dan is er zon, overdag wolkenvelden en misschien een enkele bui. love of life But I must gotta be fun.